Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Libanese president Aoun zegt dat de Israëlische aanvallen op de Libanese infrastructuur een opmaat zijn naar een grondinvasie. Dat Israël nu bruggen over de Litani-rivier aanvalt... hoort volgens Aoun bij de plannen voor een bufferzone. Eerder vandaag bombardeerde Israël een cruciale brug in Zuid-Libanon. Die wordt niet alleen veel gebruikt door burgers... maar volgens Israël ook door Hezbollah... onder meer voor het vervoer van wapens. Aoun roept de internationale gemeenschap op om de druk op Israël op te voeren om hiermee te stoppen. In Cuba wordt gewerkt aan het herstellen van de stroomvoorziening na de landelijke storing gisteravond. Het was voor de derde keer deze maand dat de elektriciteit uitviel. Het land kampt met een ernstige energiecrisis door een Amerikaans olieembargo. Het aantal doden door een zware lawine gisteren in het Italiaanse Zuid-Tirol is opgelopen naar drie. Een van hen is een Italiaanse vrouw van 26 die zwaar gewond raakte. Zij overleed later in het ziekenhuis. Ook een Italiaan van 62 en een Oostenrijker van 56 kwamen om. Ongeveer 25 skiers werden gisteren verrast door de lawine in Italië... vlakbij de Oostenrijkse grens. En daarbij brak een sneeuwlaag los van 150 meter breed. De meeste skiers konden wegkomen, maar 10 van hen werden meegesleurd. PSV kan vandaag nog niet de titel pakken. Dat had gekund als Feyenoord de klassieker had verloren van Ajax... maar die wedstrijd eindigde in 1-1. In het begin van de tweede helft kwam Ajax op voorsprong... maar zes minuten voor het einde benutte Feyenoord een penalty. PSV speelt op dit moment tegen Telstar. Eerder vandaag liet NEC, NEC dus kostbare punten liggen in de strijd om plek 2. De Nijmegenaren kwamen thuis tegen Heerenveen niet verder dan 2-2. Dan het weer. De zon schijnt volop. De nacht wordt koud met 1 tot 5 graden. Morgen zon en wolken bij 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.